say Tina Turner live. Deze week nummer 8 in. De CD. Top 100. Aan het begin van het volgende uur de nieuwe binnenkomers in de CD Top 100 van deze week. Maar eerst een van de nieuwe CD-singles. Van Holly Johnson kwam op CD-single uit Love Train. Er staat ook een extended version op. Die ga je zo dadelijk horen. Maar ik vertel je nog even dat er drie stukken muziek op de CD-single staat. Staan en dat de totale speelduur 15 minuten en 30 seconden is. Holly Johnson, oftewel eh, ja, zeg maar Frankie, die zal de geschiedenis ingaan als de man die het vliegtuig eerder nam. Want ze dachten eerst dat hij aan boord zat van die Pan Am Boeing die bij Lockerbie naar beneden kwam. Maar het was niet zo. Hij nam een vlucht eerder en belde vanuit Amerika op dat er helemaal niks aan de hand was. Tenminste, met hem niet. Hier is Love Train in de extended version. Een van de nieuwe CD-singles van deze week, Holly Johnson en Love Train. Wat is er nog meer op CDS uitgekomen? Hier is het lijstje Lost in Love van Air Supply, The Letter van de Boxstops Under the Milky Way van The Church, Cool Night van Paul Davis, dat is ook heel mooi, Alabama Getaway van Grateful Dead, Come Dancing van The Kings, Because the Night van Patti Smith en What's the Matter Here van 10.000 Maniacs. En dat waren ze de nieuwe CD-singles van deze week. En dan een van de primeurs van vanavond. Je gaat luisteren naar het nieuwe album van Nick Hayward. Hayward die kwam in 1981 in de spotlights met de groep Haircut 100. Zijn eerste soloalbum North of a Miracle maakte trouwens ook diepe indruk, ook bij mij trouwens. Zijn derde soloalbum, dit album I Love You Avenue heet het, ligt nu op de, spijt maar het is de draaitafel. Want de compactdisc kregen we niet op tijd uit de fabriek in West-Duitsland. Jan van Ditmars heeft vannacht getracht om er nog iets aan te doen met een breekijzer, maar het is niet gelukt. Dus we moeten het vanavond doen met de LP. Van I Love You Avenue van Nick Hayward hoor je achterin volgens Change of Heart, daarna This Is Love en tot besluit August in the Morning. De nieuwe Nick Hayward. Nick Hayward was dat van zijn derde soloalbum I Love You Avenue. Je kon aan een paar hele kleine tikjes horen dat we de LP's moesten draaien vanavond. De LP is dus op voorraad. zal ongetwijfeld bij de platenzaken liggen, morgen of overmorgen. Maar de cd, daar moet je nog even geduld voor hebben. Je luistert achterin volgens naar Change of Heart, This is Love en August in the Morning. Dan kwam deze week uit weer eh, twee exemplaren in de serie Slow Dance. Dat zijn de delen deel 3 en 4 eh, cd's van diverse artiesten. Op deel 3 staat If I Was Your Girlfriend van Prince... En op deel 4 staat Right Next Door van de Robert Gray Band. De Slow Dance deel 3 en 4 door diverse artiesten.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 Would that get you off? Tell me what will. If I was your girlfriend, would you tell me? Would you let me sleep naked then? Would you let me give you a bath? Would you let me tickle you so hard you'd laugh and laugh? And would you? Would you let me kiss you there? You know, down there where it counts. I'll do it so good, I swear I'll drink every ounce. Then I hold you tight and hold you long, and together we'll stand in silence.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 In the silence, I can hear their breaking heart. terug op de compactdiscs Slowdance deel 3 en 4 door diverse artiesten. Ik zie hier eh, buiten de studiomuren dat het eh, enigszins mistig is, maar het kan nog veel erger. Maar even een waarschuwing voor de mensen die nu achter het stuur zitten. Dichte mist met een zicht tussen de 50 en 200 meter komt plaatselijk voor in het oosten van het land, in Flevoland en in Limburg, dus doe voorzichtig. Wat is er deze week uitgekomen op de compactdisc bij de importplatenzaken? Daar kun je terecht voor Aftershock van de Average White Band, Back in the Street van Dokken, The Collection van Dave Cruisin, The Collection van de Moody Blues, So Full in Love van de OJ's, More Great Dirt van de Nitty Gritty Dirt Band, Sanborn van David Sanborn, Live and in Living Color van Tower of Power en Mirage Trois van de Yellow Jackets. Dat waren ze. De importreleases van deze week. Je moet er uiteraard voor naar de importplatenzaken. Morgen staan ze weer op pagina 355 van Trostede teksten. En ik beloof je dat ze er morgen echt op staan. Want vorige week ging dat feest niet door, met excuses nog daarvoor. Ja, we noemden het net al, het album van Dave Mason, Alone Together, is ook uitgekomen via de import. Dat was zijn eerste soloalbum, dat verscheen in 1970 na zijn Traffic-periode met onder andere Jim Capaldi en Steve Winwood. Van dat album van Dave Mason, Alone Together, hoor je Can't Stop Worrying, Can't Stop Loving en daarna Shouldn't Have Took More Than You Gave. Dave Mason, Alone Together. it's just myself. Talk to the wall when I talk to someone else. muziek van 19 jaar geleden, uit 1970. Alone Together, het eerste soloalbum van Dave Mason. Het is 8 minuten voor 10 geworden. Je luistert naar de CD-show van het Ros, en we hebben digitaal nieuws. Uit de krant van afgelopen zaterdag, de CDI, komt volgend jaar op de Amerikaanse markt. CDI betekent CD interactief en daarbij wordt gebruik gemaakt van beeld, geluid en gegevens, computergegevens. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een CD getiteld Het leven van Frank Sinatra. Op de CD songs van Sinatra, stukken uit zijn films en foto's uit zijn jeugd. De CDI-spelers worden bediend met een afstandsbediening of met een muis. Als de introductie op de Amerikaanse markt aanslaat, zal die ook in Europa geïntroduceerd worden. In het volgende uur draaien we de nieuwe cd van Lou Reed. En dat is de eerste. En daarvan hoor je Mountain Dance. tot zover Dave Grusin van de CD The Collection. Tot zo na Ster en Fantasy van Vrijheid. Die staat, zoals je net kon horen, ook nieuw genoteerd in de CD Top 100. Hier komt hij, de lange uitvoering van Keeping the Dream Alive. West-Duitse groep Vrijheid samen met het London Symphony Orchestra en de Jackson Singers van de CD Fantasy. Deze week nieuw op nummer 91 in de CD Top 100. En dan nu een CD-single die vorige week uitkwam. Dat is er een van Mike Rutherford, ook wel eh, genoemd Mike en the Mechanics. Dat is een uh, nieuwe eh, bandje. En die CD-single heet Living Years. Drie stukken muziek staan erop. Totale speelduur 16 minuten en 10 seconden. En hier is het titelstuk. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language. Talk wish I could have told him in the living years to say. De nieuwe CD-single, een 3 inch is het zo'n kleintje van Mike Rutherford. Hij heet Living Years. Straks het overzicht van wat er in Nederland uitgekomen is deze week op de CD. Maar we gaan eerst luisteren naar de CD van Flash in the Pan Headlines. Dat is een album dat verscheen in 1982 en Flash in the Pan is een groep uit Australië. Luister eens naar Headhunter gevolgd door Lights in the Night. Flash in the Pan Headlines. Rhineland walk another circle, hanging on a hook. Talking to the ceiling, feeling kinda ill. If the radio doesn't get me, the TV will. typisch flash in the pan. De compactdisc heet Headlines. In Nederland verschenen deze week op eh, CD Flash in the Pan van Flash in the Pan, Headlines van Flash in the Pan en Light in the Night van Flash in the Pan. Bij CBS was dat bij WEA High Tension Wires van de Steve Morse Band, die hadden we vorige week. Bij Betters Distributie Grateful Dead en Blues voor Allah. En drie titels van Frank Zappa, Absolutely Free, One Size Fits All, Fits All en Wakka Ya en dan bij EMI Pop Classics van de Little River Band, die doen we straks. En bij Arcade verschenen Slowdowns deel 3 en deel 4. We hadden Grateful Dead voor ehm, vanavond ook geprogrammeerd. Maar als ik nou naar de klok kijk en ik zie dat het 2 voor half 11 is, weet ik niet of we hem vanavond nog wegdraaien. Dus als je daarop zit te wachten, ja, kan je niks beloven voor 11. Dan doen we na de volgende compact disc doen we de prijsvraag met Jan van Ditmars. Nou, we gaan eerst luisteren naar Lou Reed, zoals beloofd van de CD New York die vorige week uitkwam. En dat is die CD met die graphics erop, die CDG om het zo maar te noemen. Eh, wat heb je aan die G op eh, deze CD? Nou, vooralsnog niks, want de spelers zijn nog niet op de markt. Tenzij je beschikt over een hele oude speler waar nog een soort decoder op zit. Dus die je zou kunnen aansluiten op het beeldscherm. Maar stel je voor dat je die eh, CD kunt laten zien op je beeldscherm. Dan kun je de teksten van Lou Reed ehm, op, je, op je tv krijgen. En je kunt dan kiezen uit vijf kanalen. De teksten kun je dan krijgen in het Engels, in het Spaans, in het Frans, in het Duits en in het Italiaans. Het is toch een raar gezicht lijkt me als je zit te luisteren naar de compactdisc van Lou Reed en je ziet de teksten over het beeldscherm flitsen. Van deze CD New York van Lou Reed hoor je Sick of You en daarna Last Great American Whale. Daar komt hij de nieuwe Lou Reed. I was up in the morning with the TV blaring, brush my teeth, sitting watching the news. All the beaches were closed, the ocean was a red sea, but there was no one there to part it in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cabbage. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor, sold the Empire State to Japan. And Oliver North married William C. Corden, gave birth to a little Tehran. And the Ayatollah bought a nuclear warship. If he dies, he wants to go out in style and there's nothing to eat that don't carry the stink of some human waste dumped in the Nile. Well, one thing is certainly true no one here knows what to do, and I'm sick of you. I'm sick of you. said there were 400 dead in some small town in Arkansas. Some whacked out trucker drove into a nuclear reactor, killed everybody he saw. Now he's on Morton Downey, and he's glowing and shiny. Doctors say this is a medical advance. They say the bad makes the good, and there's something to be learned in every human experience. Well, I know one thing that really is true. This here's a zoo, and the keeper ain't you, and I'm sick of it. I'm sick of you. They ordained the Trumps and then he got the mumps. He died being treated at Mount Sinai. And my best friend Bill died from a poison pill some wire doctor prescribed for stress. My arms and legs are shrunk, the food all has lumps. They discovered some animal no one's ever seen. It was an inside trader eating a rubber tire after running over Rudy Giuliani. They say the president's dead, no one can find his head. He's been missing now for weeks. But no one noticed it. He had seemed so fit. I'm sick of it sick of you. I'm so sick of you. Bye, bye, bye. Greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on this side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, with powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how he got the Grand Canyon. Last Great American Whale. Last Great American Whale. Last Great American Whale. Last Great American Whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed the racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig, spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted, the great whale sprang full up, and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned, the browns and reds set free, but sadly, one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Let's create American whale. Last great American well. Last great American well. Last great American well. Well, Americans don't care for much of anything, land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me Stick a fork in their ass and turn them over, they're done. Het nieuwe album van Lou Reed, New York, de eerste Europese cd met graphics erop. Classics van de Little River Band, ook een groep uit eh, Australië, toevallig vanavond in de show. Luister eens naar twee klassiekers van de Little River Band. Eerst It's a Long Way There en daarna Reminiscing. de popclassics van de Australische band, de Little River Band. Je hoorde It's a Long Way There en daarna Reminiscing. We zijn toe aan de laatste compactdisc in de CD-show. En ja, eh, daar moet je toch maar